De militieleden vluchten uiteindelijk de stad uit. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur en drie andere diplomaten eerder deze maand. Milities brachten vorig jaar het regime van kolonel Gaddafi ten val en kregen veel wapens in handen. De regering heeft er maar weinig vat op. In Koevoorde is bij een botsing tussen een auto en een groep paarden de bestuurster van de auto om het leven gekomen. Ook een van de paarden overleefde het ongeluk niet. De vrouw van 44 reed over een provinciale weg in het Drentse gemeente toen er ineens zeven paarden voor haar auto liepen. De dieren waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Een tweede inzittende van de auto heeft lichte verwondingen overgehouden aan de botsing. De twee grootste oppositiepartijen in Wit-Rusland boycotten de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de oppositie is er sprake van manipulatie en intimidatie door de partij van president Lukashenko. De oppositiepartijen vinden dat de 7 miljoen kiesgerechtigden vandaag beter kunnen gaan vissen of wandelen dan stemmen. Volgens hen komen er hoe dan ook alleen maar aanhangers van Lukashenko in het parlement. De president wordt door velen de laatste dictator van Europa genoemd. Lukashenko leidt Wit-Rusland inmiddels 18 jaar met harde hand. In de aanloop naar deze parlementsverkiezingen zijn volgens mensenrechtenorganisaties veel tegenstanders van Lukashenko vastgezet.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 Father you does things to me Never before Has someone been more Unforgettable In every that's how you stay. you rough and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Star. ZFM.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 stars where we